De klok slaat bijna 12 uur, dat betekent alweer 3 uur lang zie je het keihard door je speakers. In de auto, thuis, via CFM Tech TV of gewoon via jouw internetje. Helemaal lekker. Hey, leuk dat je hebt geluisterd. Dit was 2 uur lang een DJ set non-stop van DJ JK. Volgende week DJ Dion niet back in the house. DJ Tenhoven met een nieuwe partykite en heel veel frisse nieuwtjes. Ik zie je volgende week weer. Tot ziens.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 Eerder op de dag zijn drie militairen gedood. Daarmee is het de zwartste dag in jaren voor de Britse troep in Afghanistan. De families van de overleden militairen zijn ingelicht, maar hun namen zijn niet bekendgemaakt. Premier Brown zei in een reactie dat de Britse troepen zullen doorzetten, ondanks de tegenslagen in Zuid-Afghanistan. In Frankrijk zijn leden van een bende veroordeeld voor de moord op een man van Joodse afkomst drie jaar geleden. De hoofdverdachte kreeg levenslang. De belangrijkste medeverdachten moeten 15 tot 18 jaar de cel in. De veroordeelden zijn lid van een bende die zichzelf de Barbaren noemt. Ze ontvoerde de man van 23 en martelde hem drie weken lang in een Parijse flat. Daarna bonden ze hem naakt vast aan een boom langs een spoorlijn. De man leefde nog toen hij daar werd gevonden, maar hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Volgens de aanklagers vielen de bendeleden de man alleen maar aan omdat hij Joods was... en hadden ze eerder hetzelfde geprobeerd bij anderen. In de weken na de moord gingen tienduizenden Fransen de straat op om te protesteren tegen antisemitisme. De wisselstoring bij de metro in Rotterdam is voorbij. Afgelopen avond reden tussen 6 en 11 de metro's niet tussen de haltes Rijnhaven en Zuidplein, vlakbij Ahoy. Daar wordt het North Sea Jazz Festival gehouden, waardoor er veel mensen in Rotterdam zijn. Naar schatting hadden tienduizenden mensen last van de metrostoring. Vervoersbedrijf RET heeft de reizigers met bussen vervoerd. En de, Frense en de Drentse fietsvierdaagse was dit jaar vanwege de vele regen en harde wind een van de zwaarste edities in de geschiedenis van het evenement. Toch bleef de sfeer volgens de organisatie goed. Er werd gehoopt op 13.000 deelnemers, maar het werden er 500 minder. Het weer, is droog. Alleen in het westen kan wat motregen vallen. Het koelt af naar 10 graden. Halverdag eerst een bui, later droog en zonnig bij maximaal 20 graden.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 thuis, zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR.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 The song's dedicated to the fact that you got to recognize pioneers of rap. Come on. Woo!